2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is door vliegtuigbouwer Boeing onder druk gezet. Dat schrijft de New York Times. In 2009 deed de OVV onderzoek naar de vliegtuigcrash... met een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol. Het toestel brak bij de landing. Negen mensen kwamen om het leven. Door een defecte hoogtemeter zette de automatische piloot te snel de landing in... De OVV zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing... vooral de nadruk hebben gelegd op menselijk falen... en dus niet op de ontwerpfouten van de Boeing. Het aantal keer dat er in Nederland een tekort aan medicijnen was... is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar was bijna 1500 keer een medicijn landelijk tijdelijk niet verkrijgbaar. In 2018 was dat ruim 750 keer. Volgens apothekersorganisatie KNMP hadden patiënten, apothekers en andere zorgverleners hier dagelijks veel last van. In de meeste gevallen gaf de fabrikant geen reden op voor de problemen. En als de productie weer op gang komt, staat Nederland bij fabrikanten achter in de rij... door de lage medicijnprijzen hier, zegt KNMP. Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën hebben ouders hun excuses aangeboden... voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ze spraken afgelopen middag in Rijswijk met zo'n 300 ouders... die onterecht werden weggezet als fraudeurs. De premier denkt niet dat excuses de schade goed maken... en was zichtbaar aangedaan. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft met de aanschaf van twee historische wandtapijten... zijn grootste aankoop ooit gedaan. De metersgrote tapijten zijn ontworpen door Willem van de Velde de Oude... en laten de slag bij Solbay in 1672 zien voor de Engelse kust museum heeft er 2 miljoen euro voor betaald. De twee wandtapijten horen bij een serie van zes... en zijn volgens het Scheepvaartmuseum zeer zeldzaam. De andere vier tapijten zijn in Amerikaans bezit. De twee werken zijn vanaf oktober te zien in het museum. Het weer in het zuiden daalt de temperatuur tot onder het vriespunt... en kan het mistig worden. In de ochtend lost de mist op en wordt het in het zuiden vrij zon.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 damn hard to restart. goodbye love. I try to stitch it up a bit with times. That's so happy and I hope the story of you. I, goodbye love. Goodbye, love. jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort.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 is het ritme van de winter. talk I like the things you wear I want your number tattooed on my arm in ink, I swear Cause when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around you disappear warm, you know you don't love me.